Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen van 286 geestelijken vrijgegeven... die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt. Ze werkten bij 14 bisdommen in Texas. Het misbruik speelde in de afgelopen 70 jaar. In augustus maakte de openbaar aanklager in de staat Pennsylvania al de namen van 300 verdachte geestelijken bekend. Ook hier ging het om de afgelopen 70 jaar. In Pennsylvania zijn in die tijd meer dan duizend kinderen misbruikt. Na die bekendmaking traden zo'n 50 Amerikaanse bisdommen met namenlijsten naar buiten. Veel verdachte geestelijken zijn al overleden. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn twee aankopen niet goed gegaan... waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden... maar de spoorbeheerder zag toen van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. Toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben... moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren... of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. Twee broertjes van zeven en vijf hebben het leven van hun oma gered. Toen de vrouw uit Scherenberg onwel werd, belde ze meteen 112. Daardoor kwam de ambulance op tijd. De politie is ervan onder de indruk. Teun wist heel rustig uit te leggen waar hij was en wat er aan de hand was. Heel knap voor een jongen van zeven, zegt een agent tegen Omroep Gelderland. Het jongetje zei dat hij gewoon heeft gedaan wat zijn ouders hem hadden geleerd. De oma maakt het goed, ze moet wel een nachtje in het ziekenhuis blijven. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land.